Waarschijnlijk hoopte Fouad L. zelf op een lagere strafeis, vertelt mijn collega Lidwien Gevers. Hij heeft hier op de zitting gezegd, ik had een computer in mijn hoofd en die zei tegen mij wat ik allemaal moest doen die dag. Maar daarvan zegt het Openbaar Ministerie... dat vinden we een ongeloofwaardig verhaal. Dat heeft hij alleen maar gebruikt om de schuld van zich af te schuiven. Hij wist heel goed wat hij deed die dag. Vanmiddag mogen de advocaten van Voort L nog hun kijk op de zaak geven... en krijgt Voort L als hij wil nog het laatste woord. Daarna is het aan de rechter. De jeugdhulpinstanties die verantwoordelijk waren voor het pleegmeisje uit Vlaardingen zijn ernstig tekortgeschoten. Dat meisje van tien werd vorig jaar zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis. Ze was mishandeld door haar pleegouders. De inspectie zegt dat de hulpinstanties geen info met elkaar deelden en het meisje daarom geen goede hulp kreeg. Bij een vliegtuigongeluk in Washington D.C. zijn waarschijnlijk geen overlevenden. Vannacht botsten een legerhelikopter en een passagiersvliegtuig op elkaar. In de helikopter zaten drie militairen. In het vliegtuig 60 passagiers en vier bemanningsleden. Reddingswerkers hebben inmiddels 30 lichamen geborgen uit het ijskoude water van een rivier. En het KNMI gaat het dit jaar helemaal anders doen. Die weerclub gaat meer informatie geven over de gevoelstemperatuur. Dat doen ze dan vooral als het warm is. Het KNMI kijkt dan naar een combinatie van warmte, wind en luchtvochtigheid. En daar komt dan een hittekracht uit. Daarmee kunnen ze mensen beter informeren, zegt het KNMI. Dat is een maat die zowel de effecten van temperatuur, luchtvochtigheid, warmte van de zon en wind allemaal met zich meeneemt. En we drukken dat uit in hittekracht omdat we daarmee de impact van de hitte in een makkelijke manier willen gieten die door veel mensen meteen begrepen wordt. Die gevoelstemperatuur zal ook worden meegewogen bij het bepalen van de kleurcodes die het KNMI gebruikt om mensen te waarschuwen voor hitte heb ik nog het weer. Dat is steeds meer regen in de zuidoostelijke helft van het land. Vanmiddag is het een graad of 7. Het droogt vanavond wel op, maar er kan ook nog een bui vallen. Morgen is het wel overwegend droog. De zon komt er af en toe bij en het is opnieuw een graad of 7.